Daarbij werden ook bulldozers ingezet. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht. In Spijkenisse zijn twee jongens van 17 gestoken door een man. Volgens de politie hadden ze een oneenigheid met hem, waarna hij ze stak. Waarmee is nog onbekend. De jongens waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen raakte een van hen gewond aan zijn gezicht en de ander aan zijn arm. De politie is nog op zoek naar de dader. De Griekse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de centrumrechtse partij van zittend premier Mitsotakis. Met bijna alle stemmen geteld staat zijn partij op een grote voorsprong op de nummer 2, het linkse Syriza. Volgens een prognose kan Mitsotakis rekenen op 145 van de 300 zetels. Daarmee zou hij net geen absolute meerderheid halen en een coalitiepartner moeten zoeken. Maar Mitsotakis heeft al gezegd dat hij geen coalitie wil. Dat betekent dat hij zal aansturen op nieuwe verkiezingen die dan waarschijnlijk in juli worden gehouden. Bij die verkiezingen kan de grootste partij weer gebruik maken van een eerder afgeschafte regel... waarbij die automatisch een bonus van maximaal 50 extra zetels krijgt. In de Moldavische hoofdstad Chisinau hebben tienduizenden mensen meegelopen in een demonstratie om hun pro-westerse regering te steunen. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen bij zich en riepen pro-Europese leuzen. Veel Moldaviërs zijn bang dat Rusland probeert hun land te destabiliseren. Het weer in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Overdag wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af.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 Just when I lose control I need him every day. 78 through 1983 A tomboy is what I was Young and wild Now 1985 High school made me cry And that crazy It was the first time I got high On life Sweet grass, good class Being cool, my teachers always said tonight.